Staken mag alleen bij een conflict met werkgevers, zegt de rechter. Morgen zijn er wel vakbondsmanifestaties van 65 minuten in onder meer Den Haag, Amsterdam en Groningen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een bankrekening geopend voor hulp aan slachtoffers van het jongste natuurgeweld in Zuidoost-Azië. Op rekening 6868 kan geld worden gestort voor onder andere de aardbevingsslachtoffers op Sumatra en de slachtoffers van overstromingen in Vietnam en op de Filipijnen. Miljoenen mensen zijn er getroffen. De staatsloterij moet in de toekomst doorgaan tot de hele jackpot eruit is. Nu wordt gestopt als de jackpot op een vijfde lot is gevallen. De rest van de pot schuift door naar de volgende trekking. Minister Heersbalin wil dat er steeds vijf vijfjes worden verkocht met hetzelfde lotnummer. Dat is in de loop van volgend jaar technisch mogelijk. De Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de Vlaming Peter Verhelst voor Het geheim van de keel van de nachtegaal. Hij kreeg de prijs vanavond in Amsterdam op het kinderboekenbal, de aftrap van de kinderboekenweek. Die heeft als thema eten en snoepen onder het motto aan tafel. De goudprijs is gestegen naar een recordhoogte van 1040 dollar per ounce, van ruim 31 gram. Investeerders verkopen al een tijd op grote schaal dollars en kopen goud. En vandaag kwamen daar geruchten bij dat de golfstaten hun olie niet meer in dollars, maar onder meer in euro's en goud willen verhandelen. Duitsland heeft twee wetboeken van 400 jaar oud teruggekregen van een Amerikaanse oud-militair. Die vond de boeken aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in een zoutpijn en nam ze als souvenir mee naar huis. De Amerikaan liet jaren na de oorlog deskundigen naar de boeken kijken en die drongen er bij hem op aan om ze terug te geven aan Duitsland. Het weer nog, vannacht soms wat regen, morgen overdag meer regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. zie je het antwoord, Tussen het en vloed. and let me help you out. She can't walk, but she's trying. Oh. dear Lady Anne. I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This plane is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.